Uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Werknemers van staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden hebben opnieuw het werk neergelegd. De nachtploeg staakt tot minstens 6 uur vanochtend. Door de staking is de productie van verpakkingsstaal stil komen te liggen... en zullen verpakkingen van bijvoorbeeld ingeblikte groenten en babyvoeding tijdelijk niet leverbaar zijn. Het is de derde staking in korte tijd. De Indiase eigenaren van Tata Steel willen reorganiseren en duizenden banen schrappen in Europa. Medewerkers eisen garanties dat er geen gedwongen ontslagen vallen. De veiligheidsregio's maken zich zorgen over de naleving van de coronamaatregelen in de horeca. Volgens de voorzitter van het Veiligheidsberaad vinden mensen in cafés en restaurants het steeds moeilijker om anderhalve meter afstand te houden. Ook zouden mensen niet meer altijd blijven zitten, maar gaan staan en lopen. In meerdere plaatsen zijn afgelopen weekend boetes uitgedeeld en ook is een aantal horecagelegenheden gesloten. Vanaf vandaag geldt in Frankrijk in het hele land code groen... en dat betekent dat ook in Parijs de restaurants weer open mogen. Dat heeft president Macron zondagavond gezegd in een televisietoespraak. Macron zei dat zijn land een nieuwe fase ingaat... waardoor de Franse economie zich kan herstellen. Er ligt een steunpakket klaar van 500 miljard euro. Nina Polak is de winnaar van de Inktaap 2020. Ze krijgt de literaire jongerenprijs voor haar roman Gebrek is een groot woord. Over een jonge zelfster die worstelt met de voortdurende tweestrijd... tussen het verlangen naar vrijheid en geborgenheid. De winnaar van de Inktaap wordt gekozen door middelbare scholieren. Vanwege corona werd de prijs niet fysiek uitgereikt... maar werd de winnaar bekendgemaakt in een podcast. Het weer, vooral in het noordoosten, nog kans op zware buien met veel neerslag.